Het demissionaire kabinet bekijkt of er toch een paar zieke kinderen uit Gaza naar Nederland kunnen worden gehaald. Premier Schoof zegt dat het wel moet, omdat sommige kinderen die hulp echt nodig hebben. Daarom hebben we gezegd, zijn we bereid om eh, in een enkel geval waar het echt heel complex is... kinderen echt niet kunnen worden geholpen, in overleg met de WHO... Eh, om te kijken of eh, die kinderen in Nederland kunnen helpen. Het is opvallend, want tot nu toe wilde het kabinet er niet aan. Ze wilden dat de zieke kinderen werden geholpen in de regio... vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar met name voor de VVD is denk ik toch de druk te hoog geworden. Kamerleden daar kregen natuurlijk ook veel berichten, veel mails... werden daar ook in de privésfeer op aangesproken, hoor ik. En je moet constateren dat die druk nu eh, de ommezwaai ook voor de VVD en voor het kabinet heeft eh, betekend. De Belastingdienst wil zijn mail verplaatsen naar Microsoft. Ook al kan het zijn dat Amerika meekijkt. Volgens demissionair staatssecretaris Heijnen is er geen andere optie. Onder meer e-mails en agenda's worden naar Microsoft verplaatst... en ambtenaren kunnen straks met elkaar vergaderen en chatten via Teams. En ondernemers aan de tarwekamp in Den Haag krabbelen langzaam weer op. Tien maanden geleden was daar een enorme explosie... waarbij meerdere woningen instortten en zes mensen om het leven kwamen. Komend weekend opent hier weer een wijnhandel. En er wordt nog druk aan gewerkt, want het is nog wel... Een beetje rommelig, als je, met, met alle respect. Ja, dat Toch? klopt. We gaan nog wel eh, vrijdag en zaterdagochtend aan de slag... om het eh, leuk te maken. Met een mooie wijnproeverij. En de burgemeester komt ook langs, Dan zijn we zeer, eh, zeer vereerd. Het weer, prima herfstdagje met veel zon en vanmiddag 16 tot 18 graden. Geniet er nog maar even van, want morgen slaat het om. Dan is het grijs, regenachtig en een stuk frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost. Op de A1 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en knooppunt Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je nog 10 minuten vast bij Vinkenveen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk.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 away ZFM.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 vanuit Zandvoort. ZFM. I'm sitting down here by hay. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair premier Schoof zegt dat het kabinet tot nu toe de veronderstelling had... dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de regio konden worden behandeld. Hij reageert op de Kamerbrief waarin demissionair minister Van Wil schrijft... dat het kabinet bekijkt of er toch een beperkt aantal zieke kinderen uit Gaza naar Nederland kan komen. Bij een synagoge in een voorstad van de Britse stad Manchester... zijn vier mensen gewond geraakt, meldt de burgemeester van de stad. Een man stak daar om zich heen. Hij is door de politie neergeschoten. In Den Bosch is het skelet onthuld van een zeldzame langnek-dino. Het fossiel van zo'n 150 miljoen jaar oud is 20 meter lang... en werd opgegraven in de Amerikaanse staat Wyoming. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten meer zon dan in het westen... en ook kans op een bui bij een graad of 17. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Sex and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 Get together and do it again. Come on, girl.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 这。 M. so many